Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Gewapende aanvallers zijn het huis van de Keniaanse vicepresident William Ruto binnengedrongen. Die was toen niet thuis. Bij de poort van het huis werd een politieagent doodgeschoten... waarna de aanvallers naar binnen gingen. Even later openden militairen het vuur op de indringers. Er zouden drie mannen gedood zijn, één man raakte zwaar gewond. Of er meer aanvallers zijn is nog onduidelijk. Ruto en zijn gezin waren op het moment van de aanval 75 kilometer verderop op verkiezingscampagne. De NS geeft reizigers met een altijd voordeelabonnement de komende maanden ook in de ochtendspits 40% korting. Treinreizigers met zo'n kortingabonnement kregen eigenlijk tussen half 7 en 9 uur maar 20% korting. Het abonnement wordt relatief weinig verkocht. Door nu ook in de spits korting te geven moet de drukte beter verspreid worden. In het allerdrukste uur van 8 tot half 9 verandert er niets. Op de rustige uren tussen 11 en 3 gaat de korting juist naar 60 De proef loopt van september tot en met november. Het Nederlandse elftal is door naar de laatste vier bij het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. Oranje won in de Vijverberg in Doetinchem van Zweden met 2-0. De ploeg kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van Lieke Martens uit een vrije trap. Vivianne Miedema tekende voor de 2-0. Nederland heeft op de WK zwemmen in Budapest zilver gewonnen op de 4x100 vrije slag voor gemengde teams. Ben Swietert, Kals Tolk, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo moesten alleen Amerika voor zich dulden. Het was voor Kromowidjojo de tweede zilveren medaille op één dag. Ze werd eveneens tweede op de 50 meter vlinderslag. Kromowidjojo komt ook nog in actie in de finale van de 50 meter vrije slag zondagavond. Het weer. Over het westen en noordwesten trekken enkele buien, soms stevig met onweer. Vannacht wordt het grotendeels droog en minimaal zo'n 18 graden. Morgen vooral landinwaarts weer enkele buien met soms zon. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige tot aan zee krachtige wind. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Vandaag zaterdag 22 juli. Officiële vakantie voor iedereen nu. Hoor de muziek van Milk and Sugar met Summertime. Het komen nu een beetje aangepaste uitzending, want ja, het is vakantie. En ook ik heb een beetje iets van, ik moet ook het gevoel hebben. Ja, ik, eh, ik ga gewoon door met werk. Ik moet nog werken tot, eh, tot augustus en dan gaan we lekker eh, een lang weekendje met gezinnetje weg. Maar eh, vandaag dus weinig gelul, maar wel de lekker zin op de radio. Zometeen kraken smaak ook Alok, Bruno Martin en Zima komen eraan. Maar nu eerst de laatste verschijning van Zigala en Ellie Ira met Come Here for Love. I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. just to feel alive. Now all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, it never let me go. you muziek van Kraak smaak Smaak. Toxic Love Affair. En daarvoor horen we Alok, Bruno Martini en Siba met Never Let Me Go. Ik, uh, weet of de slechte nieuws heb gehoord, maar... Uh, Chester Bennington was vorige maand nog, ik geloof 20 juni... was die in Nederland 41 jaar oud, de zanger van Linkin Park... Die heeft zelfmoord gepleegd, zo meldt Team Z. Politiebronnen vertellen Amerikaanse entertainment zei dat Bennington zichzelf heeft opgehangen... in zijn woning in eh, Palos Verdes Estate, California. Het lichaam van de zanger werd donderdagochtend lokale tijd gevonden. Ja, hij had al langer last van eh, alcohol- en drugsproblemen. En eh, hij laat zes kinderen achter met twee vrouwen. En hij heeft ooit in het verleden gezegd dat hij zelfmoord zou overwegen... En Linkin Park zanger was een goede vriend van Chris Cornell... die in uh, mei zelfmoord pleegde. De frontman was eh, Soundgarden. De frontman van Soundgarden zou vandaag 53 jaar zijn geworden. Dus ja, of het nou daarmee te maken heeft, we weten het niet. Maar in ieder geval, eh, ja... Vorige maand waren ze nog in de Amsterdam Ziegeldoom. En nu is hij er niet meer. Hij heeft helaas zelfmoord gepleegd. Maar we gaan wel luisteren naar een nummer van Linkin Park. Het past niet in het programma. Maar als eerbetoon aan deze bijzondere man. Want ja, ze zijn sinds 1992 eh, eh, langzaam doorgebroken en hebben het aardig goed gedaan. En eh, ja, speciaal hè. De heren van Chester Bennington. Hij is 41 jaar geworden en hij is afgelopen donderdag overleden. Linkin Park. Tell me what I've gotta do. There's no getting through to you. The lights are on but nobody's home. You say I can't understand, but you're not giving me a chance. When you leave me, where do you go? All the walls that you keep building, all this time that I running like the sky is falling. I can whisper, rocking. Yeah. might cost you everything. Can't you hear? Yeah. Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. sad story. My fun boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. Two grandkids and a daughter's coffin. I never really knew him when he was growing up, but I assumed that it was a little fuck. No parents for him to look up to. Just a brother whom I knew was a dodgy fuck. Shit, I used to think he was a dick. Tried too hard to fit, and never grew out of it. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. Now he his hometown. That's what probably did it. Never saw the other world, so he didn't wanna go and get it. Occupied by fitting in where minds are small. Where small things make these small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that help his case. Well, I couldn't ever say. Now he don't talk too much night out. Brothers in town, Send a doubt. A few fights now, kicked out. Club shit, the sun's up. One look, all it took from his girl to cuss another. Dudes being dudes, they blow at the chest to impress these breasts that are just out of this mess. They must protect their damsel in distress. So other girls, man decides to clench his fist, and then he threw a miss. Brothers hit, as did his. Dropped in quick, then one kick to the head. Oh shit, other man is dead. out, she's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough, cause he ran out of luck, out of luck. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. Tot uh, middernacht zijn we bij. Met het eerste uurtje natuurlijk eh, het beste van Dance R&B... een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, eh, ja, dat was niet echt shownieuws... want eh, het was triest nieuws over Linkin Park Frontman. En ja, de partyupdate moet ik je helaas doorverwijzen naar eh, djguide.nl. Kijk op je telefoon. Voor de leuke feestjes. In ieder geval vanavond de eh, Brainwashing Escape in Amsterdam... met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En in de Stalker is ook altijd wat dat doet. Moet je even kijken op eh, clubstalker.nl. ja, het internet ligt eruit, dus niet alleen ik... ben in de vakantiestemming, maar ook het internet, want dat doet het gewoon niet. Dus maar wel lekkere muziek. Wat dacht je van me? Natural One Inc. but We Call It Home.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 Op CFM Op ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. was eh, Tough London met No Shame. En daarvoor Mesto met Changes. Deed hij samen met eh, Briella van Hugel. Dat is volgens mij een Duits iemand of een Oostenrijker. Eh, het klinkt in ieder geval een beetje Duits. Zie we hem zelf voor de Nightwalk. Zometeen vanaf 10 uur DJ zo met zijn Global House Type. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vandaag zaterdag, 22 juli. En ja, de Nightwalk 10. Ik kan je vertellen, dankzij DJ Mouso heb ik in ieder geval eh, wel de Nightwalk 10. Hebben we geen internet voor nodig. Deze week op 10, Mano en Raul K. Met Doekan. Op 9 deze week Sony Voldera met Always Gotta Be. Samen met Alex Mills. Op 8 deze week Charisma met Work It Out. Op 7 Marion Hill met Down the Frank Rizzardo Extended Remix. Deze week op 6 ook uh, eh, Manau met Raoul K. Met de uh, Fusing Amet Zozo de Dixon rework. Op vijf deze week King Brit en Oba met Uzumaka. De Dixon update. Op vier Lucius en Barentos met Taking Over. Deze week op drie. Sis met The Blind Side. De Rodriguez Junior remix. Deze week op twee. Ex nummer 1 plaatje van alweer twee weken geleden. Route 94 met House and Pressure. Deze week nog steeds op 1, net als vorige week. Camel Fat met Cola. En samen met Elderbrook, je hoort het nu hier op de radio. Nummer 1 uit de Nightwalk 10. what you're coming for, but they don't wanna let you in. it. you drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. she sips the Coca Cola, she can't tell the difference yet. she can't tell the difference yet. Dat was Alicia's en Barentos. Staan op nummer 4 in de Nightwalk 10. Doris met Taking Over. En daarvoor Gary Venus met Brenda La Villa. Deze samen met de Cook Die hebben een mix eh, gemaakt voor hun. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen. Het nieuws en wie? Dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global House Vibe.